Jan van der Putten met het NOS-journaal. De eerste gezamenlijke heeft weinig concreets opgeleverd. De bijeenkomst begon gisteravond om 11 uur en was voor half 1 vannacht afgelopen. De EU-leiders kregen van president Van Rompuy een nieuw begrotingsvoorstel. En dat wordt nu bestudeerd. De Duitse bondskanselier Merkel verwacht niet dat de EU-leiders vandaag een akkoord bereiken over de meerjarenbegroting. Ze zei vannacht dat er waarschijnlijk een tweede top nodig is. Vanmiddag om 12 uur komen de EU-leiders weer bij elkaar. In Tel Aviv is een Arabische Israëliër opgepakt die woensdag een bom in een bus zou hebben achtergelaten. Dat meldt het Israëlische leger. Door de explosie raakten 22 inzittenden van de bus gewond. De opgepakte verdachte zou lid zijn van Hamas. Die organisatie heeft niet de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist, maar reageerde wel tevreden. Bij een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 tussen Hogeveen en Assen zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt. De vrachtwagen waarin ze zaten kantelde door de onbekende oorzaak bij Spier. De wagen geladen met veevoer kwam dwars op de weg te liggen. De A28 is tussen Dwingelo en Bijlen nog altijd dicht. De nabestaanden van een man van 72 uit Spijkenisse hebben aangifte gedaan tegen een cardioloog en een internist van het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Ze worden onder meer beschuldigd van poging tot doodslag, meldt RTV Rijnmond. De man overleed begin dit jaar door fouten bij de behandeling. Zijn dood was voor de inspectie voor de gezondheidszorg aanleiding om naar de afdeling cardiologie van het ziekenhuis een onderzoek in te stellen. Vertrekkend president Calderon van Mexico wil de naam van zijn land veranderen in Mexico. Het land heeft nu nog officieel de Verenigde Mexicaanse Staten. Die naam werd ingevoerd in de 19e eeuw, naar voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika. Calderon vindt dat niet meer van deze tijd. Gewoon Mexico past beter bij de eenvoud en schoonheid van het land, zegt Calderon. Het weer nog van het westen uit bewolking, een periode met regen. In de middag langzaam wat droger, maar het blijft bewolkt en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal...